Welkom luisteraars, je hoort de schijf voor deze week. Genesis natuurlijk met Invisible Tuts. Ja, ja, even kloppen. minuut over de klok van 6 uur. Luisteraars, vrienden en vriendinnen van Radio Els en van de Show. Een hele goede avond op deze maandag 14 maart van het jaar des Allas 2016. Ja, we hebben wel een hele mooie Elsplaat hoor, van Genesis. Schoot me opeens te binnen dat ik vroeger op school eh, dat rijtje moest leren van eh, alle bijbelboeken of hoe noem je dat... Eh, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Richter, Rut. Ja, ik kan me nog wel een klein beetje vaag iets van herinneren. Wat gaan we allemaal doen vanavond? Nou, gewoon even hier na de maandag eh, een prettige avond bezorgen tijdens het eten. Smakelijk eten als je daarmee bezig bent. Of tijdens de afwas natuurlijk, dat kan natuurlijk ook. Of je hebt, hoeft dat niet te doen, want dan heb je een afwasmachine. Dat hebben de meeste mensen tegenwoordig. Maar de afwasshow stamt nog uit een tijd dat we geen afwasmachine allemaal hadden. Volgens mij alleen de hele, hele rijke mensen. Nou, behalve nieuws, weer en verkeer hebben we natuurlijk heel veel muziek. Bijvoorbeeld van Patricia Pai, van de Sutherland Brothers, van Steve Harley, Tom Jones is het tweeluik voor vandaag. Hans Diekman, wie is dat? Gooi je vanzelf. Joyce Baker Selection, Dawn, Doris Day en The Pins, The Middle of the Road, Merryman, Brian Adams komt ook nog voorbij met zijn zomer uit 1969. En we beginnen natuurlijk weer zoals gebruikelijk hier bij Radio Els 558 in de Show te beluisteren op het wereldwijde web. 1512 kilohertz in de middengolf op in het oosten van het land. We beginnen natuurlijk met een plaat van 50 jaar geleden. Oh, dat is een mooie hoor deze keer. 1966, Nancy Sinatra en These Boots Are Made For Walking.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 Nancy Sinatra met de lazen aan en dan loopt ze helemaal over je heen. These Boots Are Made For Walking uit 1966 in het kader van de plaat van 50 jaar geleden. Het is een vrij normale avondspits. 46 files en een van de langste staat op de A2 Utrecht Zetogenbos. 10,7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Culemborg en Waardenburg. Dit is Radio Els 558 met Ferrie den Hartog. Dit zijn de hits op Els 558. is ook alweer een tijd geleden, 1969. Ja, ja, ja. Uit 1990 Brian Adams en The Summer of 69. Wie in het Catalaanse dorpje La Torre di Rosto de bus mist, komt gegarandeerd te laat voor zijn afspraak. De eerstvolgende gaat pas een jaar later, volgens de Spaanse krant El Periodico. De inwoners van La Torre d'Oristio en 15 naburige dorpen zien al een jaar of tien alleen op de eerste maandag van maart een bus passeren. Hoewel de dorpelingen al lang voor eigen vervoer hebben gezorgd, maakt het busbedrijf de Maatse rit enkel nog om de concessie niet te verliezen voor het geval zich er bijvoorbeeld een groot bedrijf zou vestigen. Volgens de plaatselijke journalist vatte enkele jaren geleden een dorpsgenoot het plan op de bus eens te proberen, maar dat liep spaak. Het busbedrijf had de dienstregeling gewijzigd en verzuimde dat tijdig bekend te maken. De reiziger zag de bus te vroeg en leeg vertrekken en kon niets anders dan een jaar lang wachten. Wij gaan naar 1969 toe. Ja, even toevallig. Merry Man, hier is de Big Bamboo. Money in the land is a Yankee dollar bill. Money in the land is a Yankee dollar bill. Money in the land is a Yankee dollar bill. Money in the land is a Yankee dollar bill.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 Radio Els 558. Informatie. André van Duin wordt de opvolger van Martine Bijl als presentator bij het succesvolle formule Heel Holland Bakt. Dat bevestigt de komiek aan privé. Het is een hele eer. André en Martine zijn al jaren erg goede vrienden van elkaar. Ze komen zelfs bij elkaar op de verjaardag. Toen ik werd benaderd door Jan Slachter, heb ik uiteraard meteen Martine gebeld, maar die vond het een fantastisch idee. Ik hou van André van Duin, zei ze. Volgende week heeft de Alleskunner, die ondanks wat kleinere klussen zijn debuut als presentator zal maken op de Vaderlandse televisie, de eerste gesprekken met het team van heel Holland pakt. Dan zal ook mijn rol wat duidelijker worden. Dus het moet een beetje een serieuze André van Duin worden. Nou, of die dat kan, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Doris Day kan dat wel, die kon heel mooi dansen en ook nog eens een keer zingen. Samen met de Pins uit 1981 gaan we hier luisteren naar Shine Up, Shine Up. show. Eh, weer bij die oude eik die er al zoveel jaren staat. Taya Yellow Ribbon Round the Old Old Tree hier bij Radio Els in de Avashow. Je hoorde door natuurlijk uit 1973. De politie vond na inbraak in Nijmegen een bijzondere buit. Een man had in de nacht van vrijdag op zaterdag in de filiaal van Albert Heijn in de stad vier dozen moest, moestuintjes gestolen. Ook had hij een doos stekpotjes meegenomen die de supermarkt verkoopt om de plantjes in over te zetten. Dat maakte de politie zondag bekend. De, man, werkte niet bepaald mee aan zijn aanhouding. Hij verzette zich volgens de politie hevig. De diensthond moest er aan te pas komen. Na een flinke beet van het dier gaf de man zich eindelijk gewonnen. Maar hij heeft natuurlijk uh, ja, nu wel een moestuitje <laughs> natuurlijk. Maar dat zal niet meevallen om dat in de cel allemaal te doen. We gaan eh, luisteren naar de George Baker Selection. Dat zal je ongetwijfeld al gehoord hebben. Uit 1975 is hier Paloma Blanca. Once I had my share of losing. Once they locked me on a chain. Yes, they tried to break my power. Oh, I still can. Tom Plas die baande zich vandaag ook in Paloma Blanca, want ik heb hem heel de dag bijna niet hier binnen op kantoor gezien. Want het zonnetje scheen volop en hij is lekker in de tuin bezig geweest. Misschien wel ergens een bot opgegraven van vorig jaar of zo. Voorlopig doet hij hier weer even de techniek. En Els die komt alweer langs met de papiertjes van weet je nog wel. En natuurlijk de bekende rum met chocolademelk. Ja, is goed Els. Dankjewel. Zo, in de avondshow is het weer tijd geworden voor de tijdmachine. We gaan eens even terugkijken wat er vandaag in het verleden gebeurd is op 14 maart. Het is vandaag de 74ste dag van het jaar en er komen er en nu nog 292. Vandaag in 1517 wordt Enschede bijna geheel verwoest door een stadsbrand. Dat had je vroeger in de middeleeuwen al meer en al die huizen waren toen nog van hout. Dus dat was zo einde stad en dan moesten ze weer opnieuw gaan beginnen. Maar ze bouwden gewoon weer eh, wat nieuwe houten huisjes en ze hadden weer een stad. In 1964, de rechtbank vindt Jack Ruby schuldig aan de moord op Lee Harvey Oswald. Die op zijn beurt natuurlijk weer de president van Amerika vermoorden, hè? John F. Kennedy. En in 2006 verscheen het eerste nummer van NRC Next. Ja, volgens mij nooit zo'n succes geworden. 1917 vandaag. Het Russische regime van de tsaar komt ten val en eh, werd de communistische staat van de USSR opgericht. In 1956, we gaan naar de sport toe, vandaag het Nederlands elftal verslaat in Düsseldorf regerend wereldkampioen West-Duitsland met 1-2. Beide Nederlandse goals worden gemaakt door de beroemde Abel Enstra. En in 1984 het Nederlands voetbalelftal veegt in een oefenduel met 6-0 de vloer aan met Denemarken. Doelman Piet Schrijvers speelt zijn 46e en laatste interland voor Oranje. Feyenoord-spits André Hoekstra speelt zijn eerste en enige interland. We gaan in 1994 toe vandaag. Computerfabrikant Apple kondigt zijn eerste computers met een PowerPC RISC processor aan. Ik heb geen idee wat het is, maar het zal wel moeten in een PC van Apple. En in 2003 vandaag, de Wester, Westerschelde-tunnel wordt geopend. De autoveerdiensten over de Westerschelde die worden daardoor opgegeven. Dan gaan we eens kijken wie er vandaag jarig zijn of geboren zijn. Dat was vandaag in 1804 Johan Strauss senior, Oostenrijks componist. En in 1874 werd Anton Philips geboren. Hij was natuurlijk de oprichter van, hè. En in 1879 ook weer zo'n beroemd figuur Albert Einstein. Hij was een Duits theoretisch fysicus. Hij overleed in 1955. <clears throat> Quincy Jones is vandaag jarig uit 1933, Amerikaans eh, muziekproducer. En Herman van Veen moeten we feliciteren. Hij zag het levenslicht in 1945 en in 1978 werd geboren Pieter van den Hogenband. wie kent hem niet? Van het natte water, Nederlands zwemmer en Olympisch kampioen in 2000 en in 2004. En nu is een keer geen mens, maar een dier. Boquito is vandaag jarig. Hij werd geboren in 1996. Hij is de westelijke gorilla die sinds 2005 verblijft in Diergaarde Blijdorp. Dan gaan we eens even kijken wie vandaag het tijdelijke met het eeuwige gingen verwisselen op vandaag, die hadden vandaag uitgezocht. 1883 was het Karl Marx. Hij werd 64 jaar. Hij was Duits filosoof en grondlegger van het Marxisme. We moeten niet al te serieus gaan worden hier hoor. Nee. Het is vandaag Pi-dag. Dat Pi-getal, weet je wel, 3,14. En het is vandaag ook Andorra's Onafhankelijkheidsdag. Dat is het sinds 1993. En de Rooms-Katholieke kalender vertelt ons dat het vandaag de heilige Mathilda van Ringelheim is. Zij overleed in 968. Het koudst werd het in 1962 vandaag. Dat, toen was de laagste minimumtemperatuur maar liefst min 9,7. En het warmst werd het in 1991 met 17,6 graden maar liefst. De langste zonneschijn was 10,7 uur in 2003 en de langste neerslagduur 13,7 uur was het in 1940. En dan zijn we er alweer voorheen voor vandaag. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. was al laat rond middernacht, toen ik aan die tranen dacht van Monica. Het kind zou morgen jarig zijn, verwachtte veel, dat deed me pijn, mijn Monica. Als kleine man staat niemand sterk, ik zocht al maandenlang naar werk voor Monica. Ik wierp de steen dwars door het raam en werd een dief. Oh God, wat heb ik toch gedaan? Wat kon ik ik voor de rechter staan, voor hetgeen ik heb gedaan, voor Monica. En hij spreekt dan koud en koel over recht en schuldgevoel, oh Monica. Ik zal haar in geen jaren zien, is het dat wat ik verdien, oh Monica. Wordt hij die steelt geboren? wordt hij door de mensen zo gemaakt. Wat kon ik doen? Het was voor Monica. Zeg dit het doen. это wat een ellende allemaal voor Hans Diekman. Ja, daar ga je de bak in, jongen. Monica hoorde je uit 1971 en je kent het misschien wel beter in de uitvoering van de Veronica Boys met U moet wat doen, het is voor Veronica. Maar dat is wel hiervan afgeleid. Volgens mij is het oorspronkelijk zelfs een Duits nummer. Welkom bij Radio Els 558, www.radioels558.nl. Je kan ook eens even wat kijken op de Facebookpagina van Radio Els en de gerelateerde pagina's zoals daar zijn de vrienden van Radio Els. En natuurlijk de Aftershow die heeft ook nog een eh, aparte Facebookpagina. En daar kun je de podcast ook van dit programma gewoon weer terugluisteren. Als je nu geen tijd hebt om te luisteren, dan kan je gewoon bij wijze van spreken vanavond luisteren of zo. Eh, we zijn toegekomen hier in de Show. Het is al 7 overal 7 geweest. naar nou, naar twee leuk. En dat worden twee opnames van Tom Jones uit 1968, Help Yourself. En uit 1988, dus 20 jaar later, samen met The Art of Noise, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss.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 Uit 1968 Help Yourself en uit 1988 Kiss, Kiss, Kiss, Kiss. kiss. Vanavond is het nog vrij helder op de meeste plaatsen. Wel neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Vannacht wordt het nevelig en lokaal kan er ook mist ontstaan. Het kwik daalt naar 3 graden aan zee tot iets onder het vriespunt in het zuidoosten. Morgen start de dag grijs en bewolkt. In de middag klaart het voorzichtig op vanuit het noordoosten. Net als vandaag staat er een noordoostelijke wind die meest matig is.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 Want er staan nog maar zes files in Nederland. Dus eh, wat dat betreft is het weer filevrij van de wegen. En de AEX, mocht je in aandelen zitten, die sloot vandaag op 444 punten. Wij gaan hier leven lekker door hoor met de muziek. Want ik wil nog heel wat plaatjes voor je draaien. Hier is zijn de Sutherland Brothers and Quiver en The Arms of Mary. ja, dat wilde ik in 1976 ook. Die zat bij ons op school, Mary, en daar wilde ik ook wel in de armen leggen. Maar ja, helaas, <laughs> ze vond het niet goed. Sutherland, Brothers en Quiver hoorde je. SBS6 gaat wekelijks een satirisch poppenprogramma uitzenden. Ruim 20 bns figuren als pop dan, vanaf 8 april in Wat een Poppenkast. De stemmen zijn onder andere afkomstig van Jeroen van der Boom en Edwin Evers. De poppen zijn gemaakt door poppenkunstenaar Evert Jossemanders, die er bijna een jaar aan heeft gewerkt. De poppenversies zijn onder andere van Eva Jinnik, Matthijs van Nieuwkerk, Mark Rutte, Geert Wilders, Gerard Joling, René Vroger, Sanne Hans, Piet Paulusma en de broertjes De Boer. Die maken dus wekelijks hun opwachting in de talkshow-studio die centraal staat in Wat een Poppenkast. Maar ook het koninklijk paar Joop van den Ende, Herman den Blijker en Gordon zijn van de partij. Annick Boer en Casper Koten van Koten die spraken eveneens de stemmen in. Nou, ik weet niet of ik ga kijken hoor, ik weet niet of ik ga kijken. Iris Patrícia Paes. met je de tweede carrière worden van Patricia Pij in de jaren 77, 78 en zo. Who's that lady with my man? Boom, boom, boom, boom, boom, Zit er alweer op. Ik heb zo alleen nog een klein stukje van Bruce Springsteen voor je uit 1985. Dancing in the Dark. Ja, het is inmiddels nog net niet helemaal donker. Hè? Ja, de dagen worden steeds ietsie langer. Als je naar buiten kijkt zo, en dat kunnen we hier zo goed in de gaten houden. Want een vrijdag was het om 7 uur al gewoon helemaal donker. Maar nu zie ik nog een aardig wat lichtstreepjes. Nou, dat was die dan weer, de show. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. En we zijn er morgen natuurlijk weer. Bye bye, zwaai zwaai. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning. I go to bed feeling. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and i ain't getting nowhere. I am just live in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. met het nieuws.